Dielke Teertstra met het NOS-journaal. In de Gazastrook wordt een Israëlische militair vermist. Volgens Israël is hij mogelijk gevangen genomen. Het humanitaire bestand in de Gazastrook heeft niet meer dan vier uur stand gehouden. Israël zegt het bestand op nadat er over en weer werd geschoten. Het was de bedoeling dat de gevechtspauze zeker drie dagen zou duren. Aan het onderzoek naar de ramp met vlucht MH17 werken zo'n 840 Nederlandse politieagenten mee. 90 van hen zitten in Oekraïne, de rest is hier. De agenten staan nabestaanden bij en werken mee aan de identificatie van de slachtoffers. Het onderzoek naar de vliegramp is het grootste strafrechtelijke onderzoek dat ooit door Nederland is gedaan. Het constitutioneel hof in Oeganda heeft een streep gezet door de omstreden anti-homo-wet. De procedure waarmee het parlement de wet aannam deugde niet, zegt het hof. De wet werd in februari aangenomen. Homo's konden er een levenslange celstraf mee krijgen. De wet leidde vooral in het Westen tot felle kritiek. Vorige maand zijn er minder auto's verkocht. Het waren er bijna 30.000. Dat is een daling van 2 vergeleken met dezelfde maand vorig jaar, zegt de BOVAG. Het gaat al langer slecht met de autoverkopen. De auto die vorige maand het meest werd verkocht was de Volvo V40, gevolgd door de Peugeot 308 en de Renault Clio. Volkswagen staat op nummer 1 als best verkochte merk. De KVB schaft bij wedstrijden om de Johan Cruijffschaal de verlenging af. Als de stand na 90 minuten gelijk is, volgen direct strafschoppen. Het besluit is genomen om spelers aan het begin van het seizoen niet te zwaar te belasten. De nieuwe regel gaat direct in en geldt dus ook voor de wedstrijd van zondag... tussen landskampioen Ajax en bekerwinnaar PEC Zwolle. Het weer, flink wat zon met af en toe wat bewolking. Tegen de avond kan een bui vallen. Het is 23 tot 27 graden. Morgen begint zonnig, later stevige buien. Soms met onweer en windstoten. De temperatuur loopt iets op. Zondag in het oosten nog regen. In de rest van het land geregeld zon. Dit was het NOS Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad aan 9 Amstelveen-Alkmaar verknopend Velsen 3... Op de N15 Rozenburg-Europoort bij de Tunnel 3 kilometer.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 up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you'll find love, love, love, and love. Listen to the music of the moment, people dance and sing. We're just one big family, and it's our God forsaken right to be loved.